Kees Groot met het NOS-journaal. Er heerst topdrukte bij hypotheekaanbieders en bemiddelaars. Mensen willen nog snel een hypotheek afsluiten of oversluiten... omdat ze denken dat de tijd van lage rentes voorbij is. Sommige aanbieders hebben inderdaad de rente verhoogd voor het eerst in jaren. De Rabobank denkt dat mensen niet alleen door de renteverhoging nu aanvragen doen... ze komen ook omdat het maximale leenbedrag volgend jaar omlaag gaat. De Turkse regering wil niet praten met Kati Piri, de speciale EU-rapporteur voor Turkije. De Nederlandse zou namens het Europees Parlement met een Duitse collega naar Ankara reizen, maar ze kreeg gisteren te horen dat ze beter thuis kon blijven. Dat heeft volgens Piri te maken met haar kritiek op het opsluiten van Koerdische parlementariërs na de mislukte staatsgreep in juli. De premies voor de zorgverzekeringen gaan volgend jaar voor iedereen omhoog. Na DSW en CZ hebben nog vijf verzekeraars hun premie voor 2017 bekendgemaakt. Die gaat 5 tot 10 euro per maand omhoog. De maatschappijen, waaronder Zorg en Zekerheid en de Amersfoortse, zeggen dat het basispakket is uitgebreid en dat er duurdere geneesmiddelen worden vergoed. Bob Dylan komt zijn Nobelprijs voor de literatuur niet ophalen. De zanger heeft het op 10 december te druk om naar Stockholm te komen, heeft hij per brief laten weten aan het Nobelcomité. Een maand geleden kreeg Dylan de prestigieuze Nobelprijs toegekend, maar lange tijd liet hij niets van zich horen. Later zei hij dat hij sprakeloos was. Minister van der Steur wil niet reageren op de beschuldiging van PVV-leider Wilders dat de regering opdracht heeft gegeven tot de rechtszaak tegen hem. Wel benadrukt de minister dat het OM een zelfstandige positie heeft. De minister kan wel aanwijzingen geven, maar die zijn altijd openbaar. In de rechtszaal is de officier van justitie vandaag begonnen met het betoog dat moet leiden tot de strafeis tegen Wilders. Het weer, vanavond enkele buien. De minima liggen tussen 3 en 11 graden.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 Oh. be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every Je luistert steeds naar ZFM Zandvoort, ZFM Beachmasters. Meekijken kan www.zfm-live.nl Ziggo kanaal 40, 106.9. Of eh, download de app. Mix Summer 2016. Volgende week weer een nieuwe mix. Laat even weten wat jij wil horen. Stuur het door via gmail.com Of eh, zet het even in de comments bij Facebook. Facebook, ZFM Beachmasters. Mijn naam is Jonas Parson. En dit is de EDM Summer Mix 2016. Let me know for next week what you want to hear here on ZFM Beachmasters. every week, every Wednesday, from 6 to 8. The best music on ZFM Beachmasters the end of the summer EDA Mix 2016. I know that you turned away. I know that I couldn't stay. No, people they always change. Nothing stays the same. You know I think there's something wrong. I've been missing all your pillow talks. Now I, don't wanna lose you, wanna lose you tonight say your name, I think I want you back again. You know I think there's something wrong. I've been missing all your pillows. and he got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold and don't pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're. confidence is shaking and my heart is feeling vacant. So you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. Your words and darling. But I don't know why you're shooting in the dark.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 Niet alleen via de e-mail, maar ook via de Facebook. Dit is die End of the Summer Mix. EDM 2016. to the mixtape EDM, end of the summer 2016. You also still listen to ZFM Beachmasters, the one and only, episode 40. First. 40 more minutes on the clock. sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know Nog een kleine twee minuten hier op de klok. En dan is het alweer eh, voorbij ZFM Beachmasters van deze woensdag 16 november.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 Als jullie hebben genoten, laat het weten via de Facebook. Mijn naam is Jonas Parson. Dit was Team van Beatmasters voor eh, deze woensdag 16 november. Aflevering 40, jaargang nummer 1. Volgende week zijn we weer fris en Vrijdag, Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde presentator.